Het is vandaag 8 maart 2012 en dit is aflevering 99 van Donderslag. Zuster, zuster, hij doet het weer. Hartelijk welkom bij deze bijna 100ste aflevering van Donderslag. En uh, by the way, het is vandaag ook de 99ste Daverende Donderdag hier op Radio 501. En die duurt ook eh, nu voor de 99ste keer tot 12 uur vannacht. Maar ik ben er vandaag van thee tot bier en ik vind het hartstikke leuk eh, dat jullie er ook allemaal weer zijn. Eh, ik zal vertellen wat ik deze donderslag voor jullie heb. Op de eerste plaats natuurlijk de vaste rubrieken zoals de platenkeuze van Rob Ricard en de blabla blog van Theo Verriet. Aan het eind van het eerste uur heb ik de plaat voor je hoofd van deze week. Onze huisband The Beatles hoor je straks ook. En het tweede uur heb ik nog eh, de donderdisc en een recept voor de avondmaaltijd en ook vandaag een nieuwe donderslag muziekagenda. Zoek voor straks alvast maar eh, wat pen en papier en zo, want dat zal je allemaal wel weer nodig hebben denk ik. Eh, met het recept en de muziekagenda, want eh, er valt weer een hoop mee te schrijven. dat zijn zo'n beetje de rubrieken die langskomen. En ik heb natuurlijk ook weer een stapel muziek liggen. Maar laat ik aftrappen met muziek van Joe Bonamassa van zijn album Dust Bowl uit 2011 is dit The Whale Who Swallowed Jonah. Bollet Jonah, oftewel de walvis die Jonas opvrat. Dat was Joe Bonamassa van zijn eh, album Das Bolda uit 2011. Tori Amos, u kent het nummer allemaal. Cornflake Girl. and girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this, uh, this, uh, this is not really happening. right with my hands like a beer. They must have paid her a nice price. She's putting on a string below. This is not is uh, eh, 8 maart en eh, dit is donderslag eh, nummer 99, aflevering 99. Het is even over tweeën en dat betekent Rob aan de telefoon voor een tip van de sluier. Dat klopt. Mooi. Hey, welkom in de show, de 99ste. Dus ik heb je minimaal... Maar het is al de 146ste Rob Ja, ik wou al zeggen, dan heb ik je al minimaal 99 keer aan de telefoon gehad. Ja. Maar ja, vroeger hadden we natuurlijk ook uh, eh, Breek de Week en Wat is Loos in het Diesveld. Hebben we ook nog gedaan op de woensdag. En toen had ik je ook al aan de telefoon. Dus eh, zodoende kom jij aan die 146, neem ik aan. denk het wel, ik heb alles opgeteld. Ja, nou, dat is hartstikke mooi. Moet je luisteren, ik bel je natuurlijk voor een eh, tip van de sluier. Straks om half bier heb je natuurlijk een uh, fabuleuze platenkeuze. En wat ga je ons dit keer allemaal voor, voor de ogen draaien? Voor de oren draaien, ogen draaien. Nou, ik ga je ehm, eh, even kijken hoor. Ik zal een tipje opgeven. <clears throat> ja. Eh, het is een Australische band. Het is een Australische band. Oh, daar ben ik goed in, een Australische band. Het was een Australische band. Oh, eh, is die band er niet meer? Nee. Nou, dan is het niet ACDC? Nee. Oh. Is het, uh, hoe heet het ook weer? De East Beach Friday on My Mind? Nee. Die kwam ook uit Australië. Dus dat kunnen de luisteraars wegstrepen. Eh, dus geen Dizzy en geen, eh, eh, hoe heet het, Easy Beats. Die is er niet. Oké, nou dan wordt het alweer een stuk moeilijker. Meer ken je er niet. Ja, maar ik zit even te graven. Ja, ik ken er nog wel een paar. Ik, zit er wel, ik ken er nog wel een paar, maar die zitten in de blues rockhoek. Rob Tognoni bijvoorbeeld. Komt ook uit Australië. Nee, nee, ik, ehm, ik denk dat de luisteraars maar even lekker moeten gaan googlen. Want eh, hier komen we niet 1, 2, 3 uit. En dan eh, hebben we straks allemaal... Wat ik zal doen? Ja. Je, ik zal je, eh, ik, van, ik zal je een klein beetje helpen. Oh, van de wal in de schip. Nee, van de wal in de sloot. Nee, nee, sloot nee, ik ga je echt, oh. een beetje helpen. Van de regen in de drup. Ik heb even ruzie met een printertje op de achtergrond. ik ga je helpen door te zeggen... Ja. Wat voor soort muziek het is. Oei. Ja. En let op, hè, het is pure garage, trash of rockabilly-style, sci-fi slice of punk 77-style popmuziek En dat vind jij dat ik dat allemaal moet gaan raden wat het dan is? <laughs> en, ik kan dat zo snel niet onthouden om dat in Google in te kloppen. Maar ja, de thuisschrijvers hebben dat natuurlijk meteen opgeschreven. Dat, eh, dat is natuurlijk ook weer zo. Want eh, ik heb in het begin van het uur al gezegd... je moet wel pen en papier eh, bij de hand hebben... want er valt een hoop te schrijven in deze aflevering. Ja, Um, moet je luisteren, eh, straks om half bier, dan ga je het allemaal onthullen natuurlijk. Dan eh, weten we straks alles over Australië en eh, de muziek uit Australië. Daar ga jij natuurlijk voor zorgen. Uit welke garage het komt en van welke dealer en welk merk auto. En nou, dat horen we straks allemaal. Maar <laughs> ik, ik wil jou ook iets laten horen. Ik heb namelijk een, een nieuwe plaat hier. Die heet Clear the Air. En die is van Jaco Gardner. Eh, en die komt uit Horen. En eh, de drums, hij speelt alle instrumenten trouwens. Hè? Jaco Gardner, die, eh, die is oh. multi, ja, die speelt alle instrumenten. Behalve de drums, want dat doet Jos van Tol en die komt ook uit horen. En het aardige is, Jos van Tol, die is trouwens bij ons ook DJ bij Radio 501. Die doet de carousel op de zondag, eens in de drie weken, eens in de vier weken. En die doet de drums, hè. En eh, de muziek, dat eh, zijn, eh, ja, die zijn beïnvloed door de Zombies, de Bee Gees, Pink Floyd, Bo Krampus, zoiets hè, Bo Krampus geloof ik, en Duncan Brown. Ja, dat oh. zit er allemaal in verweven denk ik. daar gaan we even naar luisteren en dan spreken we jou straks om half uur. Ik ben benieuwd. Tot straks. Oké. When we just the same. uit Horen. Er komt veel uh, muzikaal talent te Horen tegenwoordig. Um, ehm, Bad Heart van het album 37 eh, Days at the Bottom. Holding my breath, not taking a step. The good church has closed its doors on me. God don't like my dirty burning alone. Everyone's gone. Ain't no barbecue going on today. I drink my dinner in the shade. Days and days go by. Children laughing still. I don't smile. to me. Can't you see what I see? She would never let me down. It's been a long time at the bar. it here. Living a lie, my kisses are dry. Got nowhere else left to run. My love is blind, deaf and dumb. And heaven can't wait to lock up the gate. the bottom. Bad hearts, komen we bij mijn grote vriend eh, Dak McLeod. En die komt uit Californië, USA. En dat is de verhalenvertellende muzikant, gitarist. En eh, hij heeft prachtige eh, verhalen, prachtige, ja, noem je dat, diamantjes. En dit is er ook weer zo een. The sun shine down my way. En het duurt vijf minuten. Ga er maar voor zitten. I've been forgotten. Sure been denied. I walk, watching other folk ride. I don't worry. I know someday. I know the sun shine down my way. I once had a woman I loved the truth. Partners hurt me with the things she would do, but I don't worry. Cause I know someday I know the sun shine down my way. My so-called friends ooh, did me wrong. I said on myself believe I walk this world alone. But I don't worry, cause I know someday, I know the sun shine down my Sometimes 2012. de plop. de plop, wat me vandaag toch weer gebeurt op mijn werk. Ik zit in een doodsaaie vergadering, een beetje weg te dromen. Hoor ik ineens een collega zeggen... We hebben Kabouter Plop op dat onderwerp gezet. Ik gelijk wakker natuurlijk. Kabouter wie? stamel ik. De hele vergadering die kijkt me verbaasd aan. En mijn collega herhaalt... We hebben Jan Wouter Knop op dat onderwerp gezet. Ik maak een aantekening in mijn eh, notitieblok en blijf strak en serieus naar mijn eigen gekrabbel staren. Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl Dit is Radio 501. 24 uur per dag de beste muziek. Ik heb er zin in om wat van de Black Crows te draaien van hun album Shake Your Moneymaker uit 1989, Sister Luck. Donderslag met Rogier van Diesveld. te zeggen. Oh. Er is een man die komt bij een, eh, bij een hoer. Jezus. Die, vraagt, eh, die vraagt, wat moet dat kosten? Zegt die hoer, 100 gulden. Zeg hij, god, dat is vervelend, ik heb maar 35 gulden bij me. Oh. Nou, zegt die hoer, ja, daar zit er, eh, voor jou zit er niks in. Nou weet ik wel, iets verderop, een andere hoer... Ja. die doet het wel voor 35 gulden. Oh. En dan krijg je... Ja, en dan krijg je er ook nog iets te drinken bij. Zo. Ja, <laughs> ja. Dus die man daar naartoe, die, die gaat daar naar binnen. Die zegt van, eh, klopt dat hier en, eh, voor 35 gulden? Eh, ja hoor, dat kan, zegt hij Het is alleen één probleempje. Oh. Ik heb geen clitoris. Oh. Zegt hij, nou, dat is geen probleem. Dan doet u mij maar gewoon een jegermeister. <laughs> Hij is geestig, ja. Tandenslag met Rogier van Diesveld. Het is niets. Niets is wat het lijkt. Nog steeds niet. De dagen gaan voorbij. Het is nooit nooit anders geweest dan wat jij wilde van mij. Maar ik hoop, genadig is de tijd, heel misschien, ja, heel misschien, op de vlucht voor wat er komen gaat. En jij mij verlaat. Ik weet kreeg net een eh, mailtje binnen met de vraag eh, hoe het nummer van de Black Crows heet. En dat is Sister Luck, dat hoorde je net na de blabla blog. Eh, wat je net hoorde was Frank Boeien met Miss Montreal, nog steeds niet heet dat nummer.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 van Roxy Music eh, op het ogenblik weer heel erg veel eh, te zien en te horen op eh, de televisie. In de televisiereclames. Avalon, ja, dat is met die hoes, met die valkenier op die valk op zijn hand. Met een opgaande zon. Prachtig mooi album is dat. En dit is een prachtig mooi nummer. En de titel van het album is ook Avalon. Um, Trigger Finger, die heeft live een keer bij Giel Belen gespeeld. Dat was een het eh, programma Smorgens in de ochtend op de radio op 3FM. Eh, en het nummer wat hij voor Giel speelde was I Follow Rivers. Oh, I beg you, can I follow? only you die. zij waren er ook weer bij. John, Paul, George en Ringo, The Beatles. En zij speelden You Can Do That. Of ik moet misschien op zijn Engels zeggen You Can't Do That. Van het album en de gelijknamige film A Hard Day's Night uit 1964. This is Radio 501, your number one Your number one station. Brechtje van Dijk die won de Top 2000 Cover Contest. Dit is Huis te Koop. ze verhit. Ze moest eens weten hoe het zit. Je keek me vaak zo lang aan, maar dat vond ik juist mysterieus. Je uitte je soms fel, gooide met kopjes, maar ik nam ons serieus. een eigen tuin en ooit misschien. Deze week de Radio 501. Plaat voor je hoop. Jouw radio, jouw muziek, echte muziek. voor je hoofd is deze week tot vrijdagavond 9 uur Time is Irrelevant van de Nederlandse band Yellowstone. En vrijdagavond, en dat is morgenavond, wordt om 9 uur de nieuwe plaat voor je hoofd gekozen. En dat is in het nieuwe programma On The Rocks. En dat is een nieuw programma van Armin Tamminga. En dat kun je horen van 8 tot 10 uur. Luister dan naar Radio 501. Donderslag! Donderslag op donderdag! bij heldere hemel.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 Ik ben van Jantje Beton. Dat is voor buitenspelen. Want dat is superbelangrijk. Buitenspelen is gezond en leuk, maar vaak kan het helemaal niet. Er is te weinig plek, of het is vies of vet saai. Jantje Beton wil het leuker maken.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 Grote apen, kleine apen, babyaapjes. Maar zelfs voor het allerkleinste aapje is de opvang te klein geworden. Bouw daarom mee aan het nieuwe apenhuis van Stichting AAP. Ga naar aap.nl en doneer uw airmiles aan AAP. Ik ben Josje. Al jaren zet ik me samen met 65.000 collectanten in voor het Reuma-fonds. Met veel plezier. Maar het liefst zou ik het niet meer doen, omdat het niet meer nodig is. Omdat Reuma op een dag niet meer bestaat. Die dag kan er komen. Zeker als u nu helpt. Help Reuma de wereld uit. We komen bij u langs tussen 12 en 17 maart. Wij zijn eh, voetbalteam B1 van SV De Rijp. En wij gaan pilaren schilderen en eh, planten neerzetten voor de kinderkliniek hier in de buurt. Doe 16 of 17 maart ook mee met de grootste vrijwilligersactie van het land. Zoek met jouw team of collega's een leuke klus uit op nldoet.nl van het Oranje Fonds. Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. Radio 501 Daverende Donderdag. Van 1 uur tot middernacht. Op Radio 501. De Donderdag op Radio 501. Als je echt denkt te weten wat er allemaal op hiphopgebied te vinden is, dan heb je het mis. TV Stel is de hiphopgoeroe van jouw Radio 501. Op donderdagavond luister jij naar Geluid uit de Bunker. Vanaf 10 uur word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips. Live acts vanuit de studio laat je horen wat voor talent er allemaal rondloopt. GB Stijl, geluid uit de bunker. Elke donderdagavond van 10 tot middernacht op jouw Radio 501. Bouw mee aan het nieuwe apenhuis van AAP. Ga naar aap.nl en doneer uw airmiles. de Daverende Donderdag op Radio 501. Dit is Radio 501. Donderslag! Donderslag! Donderslag op donderdag! Hey, hemel! Een nieuw uur met Rogier van Diesveld op Radio 501. alweer het laatste uur van aflevering 99 van Donderslag. De tijd gaat weer snel. Eind deze maand bestaat Radio 5 Nederland alweer drie jaar en we zitten ook alweer ruim een jaar op de Koepersweg. De tijd staat niet stil. Ik ben er vandaag nog tot bieruur en daarna kunnen jullie gaan luisteren naar mijn collega's en die zijn er tot 12 uur vannacht. Ik zal jullie eens harenfijn uit de doeken doen wat jullie in dit uur nog van mij te goed hebben. Als derde plaat in dit uur hoor je de donderdisc van vandaag. En de Roplica gaat om half bier alles vertellen over zijn platenkeuze. Om ongeveer tien over half bier heb ik weer een gloednieuw recept. Eh, ook deze week kwam eh, dat via de e-mail binnen. En daar heb je eh, even pen en papier bij nodig. vlak voor bieruur heb ik weer een gloednieuwe muziekagenda. En daar kun je ook even mee meeschrijven. En zoals jullie van mij gewend zijn, heb ik weer veel muziek dit uur. En ik ben dit tweede uur dan ook begonnen met eh, This Fucking Job van de Drive-By Truckers. En dat komt van het album The Big To Do en dat komt dan weer uit 2010. En voordat ik de donderdisc start gaan we eerst nog luisteren naar Joe Bonamassa met Dust Bowl uit 2011. is vandaag tot middernacht A Normal Way of Life van de Nederlandse band Babyface Armstrong. De donderdisc. There's a woman at the corner of the street. She's waving at me. She's waving at me. I wave back but don't know why. She starts to cry. And suddenly she starts to cry. She's not the first bag lady today. no more. zijn dan de Rolling Stones. Dat had je natuurlijk al gehoord. Het nummer heet Neighbors en komt van het album Tattoo You. En Tattoo You is een album met allemaal leftovers van andere albums. Tracks eh, die daarop staan, die konden niet op andere eh, cd's eh, terechtkomen. Dus werden ze op deze een soort verzamelalbum uh, neergezet. Ehm, in, op 28 februari kwam uit Be Kind van Chip Taylor. Yeah, that sounds good. All right, here we go, boys. Well, be kind, be kind, be kind to all humans. Now, don't you yell and don't you tell stories straight out of school. And don't you fault them, just fault them. Clear or troubled waters, be kind and be kind and love a human today. That's the way it is, right, boys? You feel that way? Bjorn, you feel that way? Yeah. John, you feel that way? Okay. All right. Well, we'll just share the share those good feelings with other folks here. and be fair. Just be fair Then be fair to all humans. Do not seek restitution. Every time one screws up, don't point a finger, don't linger on all of their frailties. Just be kind, just be kind, and love a human today. Boys, we're going to the bridge at one, two, and be kind, be fair. Don't you call out them bastards be calm. Bite your tongue as they drag you through the mud. Cause in time they may change, but this is making me nervous. Boys, hold the one. Cause if it waddles and if it quacks, well, that fuck is a duck. And be kind, be kind, be kind to all humans. Be fair, just care, and love a human. Today, love some humans, Johnny. go on, love some humans. Let's go to the bridge, boys, and be kind, and be fair. No, don't you call out the best, and be calm, bite your tongue every time one screws up. Cause in time they may change, but this is making me nervous. Cause if it waddles, if it quacks, <laughs> well, <laughs> that fuck <laughs> is a dog. Een gloednieuwe plaat van 28 februari 2012. Dat was Chip Taylor met Be Kind. Ja, ze hebben de lol in, dat hoorde je wel. Ben Honkelt Soul. Back for you. I'm always coming back for you. matter what you put me through. Oh, oh, and though your parents hate me so, I just want you to know I'll always bring it right here back to you. I know you don't clean up the crib. Mm -hmm. I wish you'd cook a little bit. Oh, oh. I stay out late, you're throwing fears. Always bring it back to you. Sometimes I wonder why. fast grapple with those nerves. And even when you snore. wil zonde eventjes lekker doorzingen. Back for You. En uh, eh, dan kan ik even vertellen, de volgende plaat is namelijk van Ringo Starr. En die had beloofd aan de fans dat hij op iedere nieuwe plaat die hij zou maken een, lied zou schrijven over Liverpool. En heb in 2012, in februari 2012, dus vorig maand dus, heeft hij een nieuw album uitgebracht. En dat heet dus ook Ringo 2012 of 2012, als ik het goed zeg in het Engels. En Ringo Starr heeft daar een nummer op gezet en het heet In Liverpool. En dat heb ik nu voor jullie. When I was a kid in Liverpool The rain never stopped but the sun always shone in my mind In Liverpool The streets were long and wide was it for you? At Hitchens and in Liverpool. An apprentice engineer, but I had something very clear in my mind. In Liverpool. Music was my goal in my heart and in my soul and in my mind. How was it for you? seas. Breaking the rules, acting like fools, that's how it was for me. Being the being the band, living fantasy. Breaking the rules, acting like fools, that's how it was for me. How was it for you? van Rob We zijn al eh, in de tweede helft van Bondslag. Het is uh, smiddags half bier. Dat is eh, vlak voor bier. dus een half uurtje voor bieruur. en dan heb ik Robrika altijd aan de lijn. En die gaat dan echt vertellen wat de platenkeuze is deze middag. En dit keer heeft hij allerlei geheimzinnige dingen uit Australië. En had een hele waslijst met allemaal Google zoekmogelijkheden. Kan je die nog één keer achter elkaar noemen, op? Ja, het is eh, pure garage trash post-rock hillbilly-style sci-fi slice of punk 77-style Pop Uh, luisteraars, even de pen en papier nu bij de hand. Eh, pak je pen in je rechterhand, papier in je linkerhand. Dan gaan we nu van start. Eh, tel het tot drie en dan gaat Rob het nog één keer zeggen. En dan gaan jullie allemaal thuis meeschrijven. Eén, 2, 3. Pure garage trash Oz rock hillbilly style sci-fi slice punk 77 style pop music. Nou, je maakt de luisteraars wel heel makkelijk om het zo ehm, langzaam eh, te zeggen. Ik dacht, je, komt er in één keer uit en dan eh, iedereen moet zijn gek schrijven. Maar goed, dat gaat niet om het schrijven natuurlijk, het gaat om de muziek. Um, kan je er iets meer over vertellen? Nou, het is... Ehm, eh, ja. Ja, natuurlijk kun je er iets meer over vertellen, want jij weet welke plaat het is. En die krijg hier net van Anna een tikkie op mijn rug. En ze wijst naar het scherm, naar de database. En die staat nu als uh, eh, 2012-03-08-platenkeuze. Eh, zo heet die file, dus dan weet ik nog niks. Zo, zo heet die mp3, dus nou weet ik nog niks. Dus ga het me maar even uitleggen. Het is een eh, Hellcat en eh, Polcat. Wat zeg je nou? Hellcat en Polcat. Hellcat en Polcat? Ja, die zijn het samen. Oh, ik denk we gaan nou ineens aan in de katterassen. Een Hellcat dat is Helen eh, Katanash. Ja? En Polcat is Julian Polsen. Zeg maar helemaal niks, joh. Heb ik liggen slapen of zo? De, de Stiff Kittens, zeg je dat wat? De Stiff Kittens? Ja, zo heette ze vroeger. Nee, zeg maar ook niks. Het klinkt een beetje punkerig, kittens. Hoe ben jij aan, het, eh, aan, aan, deze plaat gekomen? Ja, die kwam ik tegen. Die heb je niet eh, zomaar ergens in de winkel in Amsterdam gekocht of zo? Nee, die kwam ik tegen via, via, via. In, in, de cloud oh, ik <laughs> Oh, in de cloud? Ja. Ja, ja. Get out of my cloud. Dat zongen de Rolling Stones eh, in de jaren 60. Eh, en, en nu eh, kan het ook zo, hè? Get Out of My Cloud. Binnenkort wel. Ja, nee, dat is, in de, het is hartstikke leuke muziek. En doet me een beetje aan Blondie denken. Oh, een beetje nieuwwave-achtig. Eh, ja, en, maar ja, het, was maar van korte duur, begrijp ik. Maar kon je dat niet meteen zeggen? Dan heb je die hele lange riedel niet op te noemen allemaal. Ja, ja. Je kan ook gewoon zeggen dat het Moler is. Moler? Moler. Heet die groep zo? Of, is het, of is het een duo? Of... Nou, het zijn de eh, twee vaste en dan eh, slingert nog wat omheen. Oké. Dus, die, eh, twee, hè, dus Polket en Hellcat. Mm Elket is de zangeres en Polket doet de rest. <laughs> ja, ja. zou kun het zeggen, hey, moet je luisteren. Het gaat natuurlijk om wat we van de muziek vinden. En dat kunnen we alleen maar beoordelen als we ernaar luisteren. En aan jou weer de moed en eh, hoe heet het, de opportunity om het weer even heel mooi aan de luisteraars duidelijk te maken. Hoe deze plaat heet en van wie het is. En dan ga ik de plaat starten. Lieve luisteraars, live vanuit Studio 11, Molar met het nummer Mustang Bass van de LP Golden Duck uit 1997. Oké, bedankt. Ik zie je volgende keer bij de honderdste uitzending. dat was dus eh, de platenkeuze van Rob Ricard. Zijn we aangekomen bij Goldplay. En het nummer, ja, het is voor de meeste fans van Coldplay natuurlijk heel duidelijk welk nummer dit is. Voor degenen die het voor het eerst horen, het nummer heet Paradise. natuurlijk weer vandaag de vraag: wat eten we vandaag? Ah, lekker hoor! <laughs> Donderslag! <laughs> vandaag maken we Bourgondische roebakschotel. En dat is een gerecht voor vier personen en het recept is ingestuurd door Bouke Vlietstra uit Heerenveen. Om dit gerecht te maken heb je een wok nodig, schrijft Bouke. Voor deze roerbakschotel heb je de volgende ingrediënten nodig. 500 gram sperziebonen, 3 eetlepels olijfolie, 1 pak Bourgondische krieltjes met een gewicht van 425 gram, 175 gram frankfurters uit blik of vers, 1 bakje sherry tomaatjes van 250 gram. Dit gaan we als volgt bereiden. We gaan in een pan met weinig water de spersiebonen in ongeveer 3 minuten koken. Intussen verhitten we in de wok de olie en hierin roerbakken we de krieltjes ongeveer 3 minuten. We snijden de Frankvoeters in stukjes van ongeveer 3 centimeter en we scheppen dit dan door de krieltjes. Al omscheppend bakken we dit ongeveer 2 minuten mee. We wassen de tomaatjes en daarna gieten we de spersiebonen af en we scheppen dit dan met de tomaatjes door de krieltjes. Dit gerecht nog ongeveer 4 minuten roerbakken tot de krieltjes gaar zijn. Eventueel op smaak brengen met peper en zout. Daarna snel aan tafel. Ik bedank Bouke Vlietstra voor het insturen van dit recept. En heb je zelf een lekker recept dat je wilt delen met de luisteraars? Stuur het dan naar rogierradio en wie weet zit jouw recept in de volgende uitzending.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 Gadverpilligers! Of ze zouden daarmee een toetje moeten bedoelen. Ik bedoel dat dat dus ook al in de complete maaltijd is Dit is Radio 501. Is Radio Voor het eten gaan we luisteren naar Sinnet O'Connor, gloednieuw uit 2012. Queen of Denmark. Donderslag met Rogier van Diesveld. I wanted to change the world. But I could not even change my underwear. And when the shit got really, really out of hand, I had it all the way up to my hairline, which keeps receding like my self confidence. As if I ever had any of that stuff anyway. I hope I didn't destroy your celebration or your bad mitzvah birthday party, or your Christmas. You put me in this cage and threw away the key. It was this us and them shit that did me in. You tell me that my life is based upon a lie. I casually mention that I pissed in your coffee. I hope you know that all I want from you is sex to be with someone who looks smashing in athletic wear. And if your haircut isn't right, you'll be dismissed. You get your walking papers and you can leave now. I don't know what to want from this world. I really don't know what to want from this world. I don't know what it is you wanna want from me. You really have no right to want anything from me at all. Why don't you take it out? yourself. You better bring your stun gun and perhaps a crowbar. You better pack a lunch and get up really early. And you should probably get down on your knees and pray. It's really fun to look embarrassed all the time like you could never cut the mustard with the big boys. I really don't know who the fuck you think you are. Could I please see your license and your registration? I don't know what to want from this world. I really don't know what to want from this world. I don't know what it is you want to want from me. You really have no right to want anything from me at all. Why don't you take it? still be sitting right there ten years from now. You're just a sucker, but we'll see who gets the last laugh. Who knows, maybe you'll get to be the next queen of dance. Het is weer de hoogste tijd voor een nieuwe donderslag muziekagenda. En pak hier pen en papier erbij, want misschien zit er wat voor je tussen. Hier komt de agenda. Op dinsdag 13 maart treedt de Tower of Power op in Oosterpoort in Groningen. En op 27 maart treden zij op in Paradiso Amsterdam. De Band of Presidents of the USA spelen hun debuutalbum en meer. En dat doen zij op dinsdag 13 maart in de Effenaar in Eindhoven. En op eh, woensdag 14 maart in Paradiso in Amsterdam. De kaartverkoop is al begonnen. Op 16 maart speelt J.J. Grey en Mofro in Paradiso Amsterdam. Zij presenteren dan hun nieuwe album. J.J. Grey en Mofro spelen Southern Rock. Op 24 maart treedt Paul McCartney op in Ahoy, Rotterdam. De voorverkoop is eh, twee weken geleden al begonnen, dus je moet er nu snel bij zijn als je nog kaarten wilt bemachtigen. Op maandag 26 maart treden Amadou en Mariam op in de Melkweg in Amsterdam. Op 27 maart zijn zij in de Oosterpoort in Groningen en op woensdag 28 maart in het Muziekgebouw in Eindhoven. Op zondag 15 april 2012 kun je naar de Band of Gypsies in Paradiso Amsterdam. En ik heb het al meer gezegd, deze band moet je niet verwarren met de Band of Gypsies van Jimi Hendrix. Dat was een band uit de jaren 70. Niet verwarren dus met Jimi Hendrix en de Band of Gypsies. Meer informatie vind je op www.paradiso.nl. Op eh, donderdag 14 juni 2012 eh, treedt Lou op in de Heineken Music Hall in Amsterdam. De kaartverkoop is op 3 februari gestart. Op zaterdag 10 maart treedt Pain of Salvation op in muziekcentrum De Bosuil in Weert. Meer informatie op www.debosuil.nl Op vrijdag 16 maart treedt Ruben Heijn op in de Groene Engel in Os. Online tickets en info op www.groene-engel.nl Jan Akkerman en Band treden in maart ook op en dat doen zij op 23 maart in Romein in Leeuwarden en 24 maart in Schouwburg Ochterop in Meppel. Tim Akkerman, en dat is volgens mij geen familie, eh, die speelt op 9 maart in Hedon in Zwolle en op 16 maart in uh, in Breda. Op 17 maart in Underground in Lelystad en op 24 maart in Induna in Drachten. Vanavond treedt Anouk op in het Gelderdoom in Arnhem en op 11 maart doet ze dat nog een keer. Blauwzoen treedt op in Phoenix en Sittard op 9 maart en op 10 maart in het Patronaat in Haarlem en op 15 maart in de Paard van Trooien in Den Haag. Aan het eind van deze agenda laat ik wat horen van Blauwzoen. Grupo Sportivo is ook nog steeds actief en je kunt ze zien optreden in de Lakij in Helmond op 10 maart, op 11 maart in het Beauforthuis in uh, Austerlitz, op 16 maart in de boerderij in Zoetermeer en op 17 maart in Induna in Drachten. Tot zover deze donderslag muziekagenda van 8 maart 2012. En als je agendetips hebt voor de periode na 15 maart, mail die gegevens dan naar rogier.radio501.nl. Ook kleine optredens in plaatselijke cafés kunnen worden doorgegeven. En dan nu de laatste plaat van Donderslag, zoals beloofd, muziek van Blauwtsoen van zijn nieuwste album elephants. donderslag op donderdag. Hey, heldere hemel! Donderslag! Yeah! Rogie, bedankt! Rogie, bedankt! Yeah! Opgelucht? Echt? Opgelucht? Ja klok en die geeft aan dat het bijna bieruur is. En dat betekent dat donderslag aflevering 99 de geschiedenis ingaat als de laatste met dubbele cijfers. Volgende week eh, belanden we in de drie cijfers en dat doen we met aflevering 100. Voor mij zit het er voor vandaag weer op, maar blijf lekker luisteren naar mijn collega's. Die zijn er tot spookuur. Je kunt mij ook de volgende week weer 7 keer 24 uur mailen met al je fanmail en op- en aanmerkingen. Een lekker recept of met info over de muziekagenda. En eh, mijn e-mailadres is rogier.radio501.nl. Daar kan je het allemaal heen sturen. Eh, je kunt me ook vinden op Facebook, Twitter en Hives onder de naam RVD501. Ga daar eens kijken. En Radio 501 kun je daar ook vinden. En je kunt de Radio 501 ook 7 keer 24 uur horen en ook e-mailen studioradio En als je Radio 501 wilt sponsoren of je wilt een reclamespot op Radio 501 of als je een programma wilt adapteren, dan stuur je een e-mail naar studioradio nou, dat eh, waren de mededelingen in deze 99ste donderslag. En eh, we gaan nu weer zoals gewoonlijk bedankt praten. Theo bedankt voor je blabla-blog. En de eh, K. bedankt voor je platenkeuze. Mijn redactieteam bedankt en het Radio 501 team bedankt. En jullie thuis ook bedankt voor het luisteren. Ik ben de volgende week weer op 15 maart met donderslag aflevering 100. En dat is op dezelfde tijd en dezelfde zender Radio 501. En dan vandaag weer tijd voor een Hork Jantje. Hork Jan heeft zin in de lente. Scheurde hij achter elkaar alle dagen uit de scheurkalender tot maart 21 ik Jan kan niet wachten. Dat is hem weer. Tot de volgende keer. Hey Rogier, Shanna hier. Dankjewel. Donderslag op donderdag bij heldere hemel. En in the end. Ah, wat was het overweldigend, hè? Ja, hartstikke leuk gewoon. En ook uniek, gaaf en onvergetelijk. Leuk, hè? Ja bijzonder. Hey! Heren, heren, vlucht. We beginnen aan de andere zijde. Godverdomme, wat moeten de mensen wel denken?